Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV halen samen geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ze komen op 37 zetels. Als de SGP er wordt bijgeteld haalt het kabinet wel een meerderheid, namelijk 38. De VVD haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen vandaag 16 zetels, het CDA 11 en de PVV 10. De SGP haalde er 1. De PvdA krijgt 14 zetels, de SP 8, D66 en GroenLinks allebei 5, de ChristenUnie 2. En dan de Partij voor de Dieren 50PLUS en de OSF halen alle één zetel. Verschillende partijen blijken een strategische stem te hebben uitgebracht om een andere partij sterker te maken. Zo haalde in Zeeland de PVV een stem meer dan op grond van de uitslag van de statenverkiezingen mocht worden verwacht. In Limburg stemde een CDA op de VVD en in Zuid-Holland gebeurde juist het omgekeerde. In Noord-Holland bracht een D66er een ongeldige stem uit, wat die partij een zetel in de Eerste Kamer heeft gekost. De internationale luchthaven van IJsland gaat vanavond weer open. Vanwege de uitbarsting van de vulkaan Grímsvötn werd gisteren een deel van het luchtruim gesloten en ging de luchthaven Keflavik dicht. De eerste vliegtuigen vertrekken aan het begin van de avond weer naar IJsland. Luchtvaartmaatschappij Iceland Air zet extra vliegtuigen in. Waakond Opta heeft een boete van 3,5 ton uitgedeeld aan twee bedrijven die het Belmeniet-register hebben genegeerd. Het zijn energiebedrijf E.ON en een callcenter dat door E.ON was ingehuurd. Ze hebben 30.000 mensen tegen hun wil opgebeld. Eerder deze maand kreeg energiebedrijf Nuon al een boete omdat het mensen had gebeld die geregistreerd waren in het Belmeniet-register. Op de Oude Maas bij Dordrecht is een stomdronken Russische kapitein opgepakt. De man van 58 had een alcoholpromilage van 2,4 in zijn bloed. Dat is meer dan vijf keer de toegestane hoeveelheid. Volgens de waterpolitie kon hij nauwelijks meer op zijn benen staan. De Russische kapitein krijgt een boete van 1600 euro en is door zijn rederij op staande voet ontslagen. Het weer vanavond vrij helder en droog. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een normale avondspits voor de maandag. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Eembrugge en Knopend Hoevelaken 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 5. A12 Utrecht richting Arnhem bij Bunnik 5. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein 5.